nodig om een noodlening te krijgen van de EU en het IMF. De IMF de Portugezen onterecht in de armoede stort. Zo zijn elektriciteit en gas flink duurder geworden en verliezen steeds meer Portugezen hun baan. De politie geeft geen schatting van het aantal demonstranten, maar volgens de vakbond waren er alleen al in Lissabon 130.000 mensen op de been. Bij een demonstratie tegen het kraakverbod in Amsterdam zijn 17 krakers gearresteerd. Ze raakten slaags met de ME. Rond de 100 mensen demonstreerden op het spuit tegen het kraakverbod dat vandaag precies een jaar van kracht is. De politie had hen verboden daar te demonstreren omdat daar te veel winkelend publiek was. De krakers trokken zich daar niets van aan. Krakers die niet gearresteerd zijn werden later met bussen naar een plaats gebracht waar ze wel mochten demonstreren. In Amsterdam ook is vanavond het Scheepvaartmuseum feestelijk heropend. Als eregast was koningin Beatrix daarbij aanwezig. Ze kwam in haar eigen jacht, de Groene Draak, aan bij het museum en bezocht er twee tentoonstellingen. Burgemeester Van der Laan zou een toespraak houden, maar hij moest verstek laten gaan vanwege de krakersdemonstratie op het Spui. Vanavond is er nog vuurwerk op het Oosterdok voor het museum. Het Scheepvaartmuseum was vier jaar dicht voor een renovatie. Vanaf morgen is het museum open voor publiek. In de eredivisie heeft FC Utrecht vanavond op eigen veld RKC verslagen met 3-0. Vlak voor rust moest RKC het met één man minder doen, nadat Geoffrey Castillon met een tweede gele kaart uit het veld werd gestuurd. Utrecht stond toen al met 1-0 voor. Er zijn vanavond nog twee wedstrijden, vitesse Heerenveen en Roda-Nak. Het weer... Vanavond en vannacht helder. Lokaal kan nevel of mist ontstaan. Morgen opnieuw volop zon en temperaturen tussen 20 en 24 graden.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 CFM Zandvoort, zaterdagavond 9 juli 2011. Zaterdagavond, de FM's Night. CFM's Nightwalk. Nightwalk. Radio, Mario Zandvoort. Radio Mario Zandvoort. No question, girl, you love has got me feeling up. You know I like it. Hey, and when you start to pressing up, and nothing's between us.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 Nice and wet. Get it like a doing damn your are large. How a big girl like your daddy. Nice and hard, safe sexing it, flexing it, getting mad affectionate, chewing it, doing it, oh while we're doing it. the first date.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 Bij een vuurgevecht dat uren duurde kwamen drie grensbewakers om het leven. Ook drie Taliban-strijders kwamen om. Onder hen zou ook de lokaal